jaar 8% meer loon en een eenmalige uitkering van 1200 euro. Sinds de zomer voerden medewerkers actie voor een nieuwe overeenkomst. In november was er een landelijke staking. Eerder deze maand werd een akkoord gesloten over de CAO... die geldt voor in totaal 200.000 ziekenhuismedewerkers. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op de grens tussen Irak en Syrië... zijn volgens Iraakse bronnen 25 doden gevallen. Onder meer opslagplaatsen voor wapens en munitie werden geraakt. Een bombardement was gericht tegen de Sjiïtische militie Kataib Hezbollah. Die wordt gesteund door Iran. Amerika houdt die militie verantwoordelijk voor een aanval met tientallen raketten... afgelopen week op een militaire basis in Irak. Daarbij kwam een Amerikaan om het leven. In Servië is een meisje van 12 dat anderhalve week was vermist... levend teruggevonden. Ze was mogelijk ontvoerd door een veroordeelde pedoseksueel... Het meisje is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe zij eraan toe is, is niet bekend. De verdachte is nog spoorloos. Honderden agenten en vrijwilligers zijn bezig met een klopjacht... waarbij speurhonden en helikopters worden ingezet. De man zat eerder een lange celstraf uit... voor verkrachting van een meisje van 12. Een gewapende man heeft in een kerk in Texas zeker twee kerkgangers doodgeschoten. De man opende het vuur tijdens een dienst en werd daarna zelf doodgeschoten door kerkgangers die hun wapen trokken. Het motief en de identiteit van de schutter zijn nog niet bekend. De schietpartij was in een kerk in de buurt van de stad Fort Worth. De dienst werd live uitgezonden op internet. Het weer. Op sommige plekken ligt de vorst.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 We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.